Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Het onderzoeksinstituut TNO doet geen proeven meer met apen. Dat staat in het jaarverslag dierproeven van TNO. Andere gespecialiseerde instituten halen betere resultaten uit proeven met apen. En ook hebben die instituten minder primaten nodig, zegt TNO. Het onderzoeksinstituut gebruikte de laatste jaren al minder apen, vorig jaar nog 31. Om goede voorspellingen te doen over het effect van bijvoorbeeld medicijnen op mensen gebruikt TNO nu onder meer mini-varkens en zebravissen. Voor de meeste onderzoeken worden knaagdieren gebruikt. In 90% van de gevallen zijn dat muizen en ratten. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic wordt niet gesplitst in twee zaken. De hoofdaanklager wilde dat er een apart proces zou komen over Srebrenica, omdat de genocide daar volgens hem makkelijk te bewijzen is. Het recht zou zo sneller zijn loop kunnen krijgen. Mladic heeft een slechte gezondheid en de aanklager is bang dat hij een lang proces niet overleeft. Maar rechters van het Joegoslavië-tribunaal vinden dat het proces niet mag worden gesplitst. Mladic zou in het nadeel zijn als het twee zaken zouden worden. En bovendien is hij er niet zo slecht aan toe dat zijn gezondheid schade zou oplopen bij een lang proces. Het UMC Sint Radboud en de Arbo-Unie beginnen deze week een toxpolie. Dat is een polykliniek voor mensen die ziek zijn geworden door gevaarlijke stoffen op het werk. Elk jaar overlijden 1350 mensen aan kanker die ze oplopen door het werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest. Volgens het UMC herkennen artsen ziektes door het werken met gevaarlijke stoffen nu niet goed. Bedrijfsartsen kunnen patiënten doorsturen naar de poli in Nijmegen waar sneller een goede diagnose kan worden gesteld. Dat is ook van belang voor de collega's van de zieke werknemer, want zo kan worden voorkomen dat ook zij ziek worden. Dan het weer, vannacht helder, vooral in het oosten mist en minima rond 3 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar met 13 graden wel een paar graden frisser dan vandaag.